Clemens Peters met het NOS Journaal. Audi-topman Rupert Strein misleiding blijft langer vastzitten. Een rechtbank in München heeft zijn verzoek om vrijlating afgewezen. Stadler zit al acht weken in de gevangenis... omdat justitie hem wil ondervragen over zijn rol in het dieselschandaal. Audi verkocht enkele honderdduizenden auto's met software... waardoor ze bij metingen veel schoner leken dan de daadwerkelijke uitstoot. Vanwege de ophef is Stadler tijdelijk uit zijn functie gezet... en vervangen door de Nederlander Bram Schoot. Als de twee Armeense tieners, Hovik en Lili, het land worden uitgezet... dan raken ze ernstig beschadigd in hun ontwikkeling. Dat heeft hun advocaat gezegd bij het hoge beroep. Vorig jaar werd bepaald dat het gezin mocht worden uitgezet. De moeder vertrok daarop, maar haar kinderen bleven. Vorige maand oordeelde de bestuursrechter dat hun asielaanvraag opnieuw beoordeeld moest worden... omdat niet goed bekeken zou zijn in welke situaties ze terecht zouden komen in Armenië. Staatssecretaris Harbers ging daarop in beroep. Volgens de landsadvocaat is in Armenië genoeg zorg voor de kinderen. Justitie in Turkije pakt pakt accounts aan op sociale media die in de ogen van de regering de economie beschadigen. Afgelopen week zijn honderden accounts geïdentificeerd waar volgens de Turkse overheid op een provocatieve manier wordt geschreven over de val van de Turkse lira. In Melbourne is een man opgepakt die waarschijnlijk gisteren een Nederlandse vrouw heeft aangereden. De vrouw van 27, die op de fiets zat, kwam daarbij om het leven. De verdachte is volgens Australische media een man van 26. Hij zou de auto hebben bestuurd, waarmee de Nederlandse op het fietspad werd geschept. De auto was waarschijnlijk gestolen. De man werd na de aanrijding door omstanders uit de auto gehaald, maar hij sloeg op de vlucht. Vandaag is hij dus alsnog opgepakt. Het weer. Vrij veel bewolking en lokaal een stevige bui, mogelijk met onweer. Het is zo'n 21 graden aan zee tot maximaal 24 in het binnenland. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate.